In de film wordt popster Michael Jackson gevolgd in de aanloop naar de concertreeks die hij afgelopen zomer zou geven. Jackson zou vanaf juli meer dan 50 keer optreden in de Londense O2 Arena, maar overleed een maand eerder. Voor de film is een selectie gemaakt uit meer dan 100 uur aan beeldmateriaal van repetities en interviews. In Nederland gaat This Is in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski in première. Veel bekende Nederlanders zijn bij de vertoning aanwezig. De film is twee weken in de bioscoop te zien en draait in bijna 100 landen. De twee Amerikaanse piloten van Northwest Airlines die vorige week vergaten te landen... zijn met onmiddellijke ingang hun licentie kwijt. Dat heeft de Amerikaanse federale luchtvaartdienst bepaald. De twee ervaren piloten hadden ruim een uur lang geen contact met de grond... omdat ze bezig waren hun werkroosters te bekijken op hun laptops. Daardoor vlogen ze ruim 200 kilometer voorbij hun eindbestemming Minneapolis. Northwest Airlines had de piloten al geschorst. Voormalig tenniskampioen Andre Agassi heeft tijdens zijn carrière crystal meth gebruikt. Dat schrijft de tennisser in zijn autobiografie die volgende maand uitkomt. Crystal meth is de bijnaam van metamfetamine. Agassi zegt dat hij niet verslaafd was en de druk alleen in 1997 gebruikte. In dat jaar won de toptennisser geen enkele grote titel... terwijl hij een jaar eerder nog een gouden medaille won op de Olympische Spelen. Andre Agassi sleepte acht Grand Slam titels in de wacht... en zette drie jaar geleden een punt achter zijn carrière.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 Please don't be angry, I'll be back with you real soon.